Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Tweede Kamer gaat toch al snel debatteren over het gaswinningsrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De regeringspartijen wilden wachten tot het kabinet met een officiële reactie komt op het rapport. Maar op aandringen van de oppositie wordt er nog voor de statenverkiezingen van 18 maart over gesproken. In het rapport van de Onderzoeksraad over de gaswinning in Groningen staat dat de veiligheid van de bewoners ondergeschikt was aan de opbrengst. Ook is het toezicht op de boringen volgens de raad niet onafhankelijk genoeg. Het Oekraïense leger en de rebellen beloven allebei dat ze vandaag beginnen met de terugtrekking van zware wapens uit het oosten van het land. Volgens het tweede akkoord van Minsk had dat een week geleden al moeten gebeuren, maar tot nu toe weigerden beide partijen. Ze beschuldigden elkaar ervan dat ze zich niet aan de wapenstilstand hielden. Afgelopen weekend hebben de strijdende partijen ook gevangen militairen, opstandelingen en burgers uitgewisseld. In totaal 191 mensen. Een cartoonfestival in de Franse stad Caen is afgelast vanwege aanhoudende terreurdreigingen. Het politiek getinte festival wordt jaarlijks georganiseerd en de website van het museum werd de afgelopen tijd meerdere keren gehackt. De directeur zegt geen enkele risico te willen nemen na de aanslagen in Parijs en Kopenhagen. Op het festival in Caen, dat in april zou plaatsvinden, zouden politieke cartoons van over de hele wereld te zien zijn. Enkele tientallen AS Roma-supporters zijn in de Oude Haven in Rotterdam aangekomen. En daar moeten ze wachten totdat ze naar de Kuip mogen voor de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. Dat is vanavond om 9 uur. Vanochtend heeft het OM voor het eerst met de Italiaanse justitie overlegd over de supportersrellen in Rome van vorige week. En daar is afgesproken om beelden van de rellen uit te wisselen. Daardoor moet het makkelijker worden de Feyenoord-hooligans te vervolgen. Het weer dan. Wolkenvelden in het midden en het westen soms wat lichte regen. In het oosten af en toe zon en het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht regent het overal enige tijd. Morgen overdag schijnt de zon geregeld en dan blijft het droog.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 Er staat een kapotte vrachtwagen en daarom is de rechterreis zo dicht. Gaat nog een uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. De A6 Muiden-Lelystad. Daar staat voor het knooppunt Almere 3 kilometer. En de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4 kilometer aansluiten.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 Allereerst wil ik Willem de Zwart bedanken voor het vervangen van Bart van der Meer. Twee uur lang de tips van Willem. Fantastisch Willem. Wat kan u van mij het komende twee uur verwachten? Om kwart over vier het gedicht van de dag van onze eigen Dolly Temperik. Om ongeveer half vijf de column van Mandy Schorel. En rond de klok van half zes het weer voor het komend weekend maar ook veel lekkere muziek. Zoals gewoonlijk start ik weer met de Beatles. You've Got To Hide Your Love Away. Een song uit 1965. Het werd geschreven door John Lennon en staat op naam van het schrijversduo Lennon-McCartney. Het nummer is te horen in de tweede speelfilm van de Beatles, Help. Gevolgd door Top of the World van de Carpenters. Ik wens u veel plezier. my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say. wonder and sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, Friday Night Out met Peter Beense bij Holland Casino Zandvoort. Kom op 27 februari in een Holland Casino en geniet van een spectaculair optreden van Peter Beense. U ontvangt tevens 10 euro speeltegoed. Geldig legitimatie verplicht en 18 jaar en ouder. Meer informatie? Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon is 15 euro, met uitzondering van de Favorite Cardhouders Organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer is 023 5740 574. En de website is www.hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. En het begint om 9 uur s avonds. weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de man staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar, schuilen alleen nog wel schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline. In yin of in yang, of in heroïne. In status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar schuilen kan nog wel. Heel dicht bij elkaar, we maken ons eigen alternatiefje. Met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vandaag is het gedicht weer van onze eigen Dolly ten In mijn slaap ben je weg uit mijn leven. In mijn slaap ben ik je kwijt, voor heel even. In mijn slaap is de pijn voor jou heel eventjes weg. Maar die slapeloze nachten, hè? Dat is nou pech. Nog geen jaar waren we samen. Het leken er wel tien. Wat liet je mij in elf maanden een zootje ellende zien. Alles had ik je willen geven. Alles had ik voor je willen zijn. Maar niets is heel gebleven. En niets doet zo'n pijn. Entertainment bij Holland Casino met Nancy Grooves op 1 maart. Kom deze middag genieten van het optreden van Nancy. Met muziek van onder andere Nora Jones, Michael Dublé, Carol Emerald en John Legend... zorgt Nancy Grooves weer voor een heerlijke jazzy, loungy sfeer deze middag. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode stijnvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casinos Antwoord, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhouders, organisatie Holland Casino Zandvoort. De website is www.hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. Het begint om 4 uur middags en het is s'avonds om 7 uur afgelopen. I hear the sound far for now. www.zfmzandvoort.nl 27 februari Zing mee uit volle borst in het kleine café in het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. Gezelligheid? Gegarandeerd. Meer informatie?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 hebben we de laatste tijd niet te veel democratie? Alles moet in overleg. Alles en iedereen heeft een stem. Maar durf nu eens te beslissen. Ik denk dat het begrijpelijk is geweest dat de visums zijn ingetrokken van de drie omstreden buitenlandse imams... die als spreker zouden gaan optreden tijdens een benefietgala in Rijswijk. Het feit dat 95% van de ondervraagden onder de bevolking in een enquête het eens zijn met deze actie, zegt voldoende. Ik denk dat mensen weer een beetje toe zijn aan leiderschap. Zo makkelijk is dat niet. Ook al denkt iedereen het altijd beter te weten. Vier maanden extra hulp Griekenland. Het is veel. Ook al worden er terechte, sterke voorwaarden aangehangen, maar er gebeurt wat. Als ik mijn schulden niet aflos, en daarover nog een bluffende mond heb ook... dan krijg ik toch vast en zeker ook geen kwijtschelding. Op grotere schaal moet het niet anders zijn, lijkt mij. De Italianen hebben het goed gedaan. Fikse boetes en zelfstraffen voor de beschamende rotzooi die de Feyenoord-supporters... niet echt volgens de Feyenoordse fanclub, hebben achtergelaten in Rome op het Piazza di plein met daarop nu wederom gehavende Bartasia-fontein. Gewoon actie, dat is wat een groot deel van de mensen momenteel wil. Zonder bang te hoeven zijn dat er hoofden worden afgehakt. Zoals in Egypte. Waar de ISIS-slagers alleen nog maar op die manier kunnen discussiëren. Het moet weer zichtbaar zijn waar we voor staan. En wat we absoluut niet tolereren. Dan komt het respect wellicht vanzelf weer een beetje terug. Daarvoor hoeven we echt geen Poetin te worden. Democratie is een bestuursvorm en een prachtig recht. Bij bovengenoemde voorbeelden was geen instemmingsrecht of nieuwe wetbepaling nodig.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 Locatie voor de nachtopvang is Villa Zonneheuvel op het terrein van GGZ in Geest in Bennebroek. Deze nachtopvang wordt geboden tot 1 april met een mogelijke uitloop tot 1 juni. Hiermee nemen de gemeente Haarlem en Bloemendaal samen de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opvangtaak. De gemeente Haarlem werkt in overleg met de gemeente in onze regio aan het realiseren van structurele opvangmogelijkheden en betere doorstroming van daklozen naar zelfstandig wonen op begeleid woonvorm. De besluitvorming en de realisatie hiervan vindt dit voorjaar plaats. Tot het dat moment is gezocht naar een tijdelijke nachtopvanglocatie ter overbrugging. De gemeente Haarlem is daarvoor met diverse partijen in gesprek gegaan. De dienst vastgoed van het GGZ in Geest stelde het pand Zonneheuvel op het terrein beschikbaar. Voor nachtopvang, bed, bad en brood aan maximaal 22 mensen. De bed, bad en broodvoorziening in Villa Zonneheuvel betekent dat de daklozen alleen de avond en nacht doorbrengen in het nachtopvang op deze locatie. De daklozen verzamelen om 7 uur bij het vertrekpunt aan de Bakenissengracht in Haarlem. In twee busjes worden de mensen naar de betreffende nachtopvang gebracht. De volgende ochtend, na het ontbijt tussen 8 en 9, keren de mensen terug naar de Bakenissengracht. Overdag verblijven de daklozen niet of in de buurt van de locatie van de nachtopvang. De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de organisatie van de nachtopvang. De gemeente Haarlem en Bloemendaal houden nauw contact over de uitvoering van de tijdelijke nachtopvang om te zorgen dat deze goed verloopt. ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour loi où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.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 Elke eerste woensdag van de maand is er in het steunpunt Ook Zandvoort gelegenheid om informatie te krijgen en ervaringen te delen. Vanaf kwart over zeven s'avonds staat de koffie klaar. De bijeenkomst wordt afgesloten om 9 uur. U bent van harte welkom. De deelname is gratis. Wat moet je zoal regelen als je partner vergeetachtig wordt of erger? Zaken die voorheen zo vanzelfsprekend waren, zoals het regelen van de financiële administratie, veroorzaken bij iemand de dementie krijgt vaak grote problemen. De gezonde partner moet zaken gaan overnemen, maar hoe ver moet je daarin gaan? Wat moet je gaan regelen? We spreken erover met een ervaren notaris. Vervoer met de belbus is mogelijk. Voor mensen die graag het café willen bezoeken, maar hun partner met de mensen niet kunnen meenemen, maar ook niet alleen willen thuis laten, zijn vrijwilligers beschikbaar die uw partner thuis gezelschap houden tijdens uw afwezigheid. Oh, Bernadine. Oh. watching in beautiful shape for the shape you're in, and I'm in shape for Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. When you wander into my dreams at night, your remarkable form is a pure delight. I go, go, go for Bernadine. every girl I've ever seen. All your separate parts are not unknown, but the way you assemble them's all your own, all yours and mine, dear Bernadine. Yours and mine, dear Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. Say you wait for me out both blast off into outer space at oh, oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine, oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propelled machine. We'll come home by the way of a driving spa just a little this side of Shangri-La. And there I'll stay with Bernadine. I'll stay with There I'll stay with Bernardine. Zomer of winter, altijd weer ZFM. the drums, Fernando. I remember. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Eventcenter Fokker uit Hoofddorp beschikt over een schitterende locatie en een ervaren team van enthousiaste specialisten.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 I close my eyes. Herstel het Samen zoek enkele vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar handige vrijwilligers die het leuk vinden... om samen met anderen kapotte spullen te herstellen. Het kan van alles zijn. Elektra, horloges, kleding, fietsen, noem het maar op. Dus ben je handig en wil je jezelf nuttig maken en een ander helpen? De inzet is vier keer per jaar een middag. Meld je dan aan en doe gezellig mee. Wat doe je met een stoel waarvan de poot los zit? met een broodrooster die er niet meer werkt... een wollen trui waar mottengaatjes in zitten... weggooien? Zonde. Ook Zandvoort wil de bewoners van Zandvoort door middel van Herstel het Samen mobiliseren om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen. Die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. In deze tijden van bezuinigingen is het een goede methode om een beetje extra te besparen op de uitgaven. De reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende onderdelen nodig zijn... dan dient u de kosten daarvan ter plekke af te rekenen. Om kleine gebruiksartikelen te bekostigen... stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs. 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.